weet jij het al En ze zegt, nu bezit ik een record. Het deed wel pijn, maar hij kwam er toch maar door. Nee, zo'n grote heb ik nooit gezien, als die van Barneveldse Mien. Ja, ze loopt slecht na die zware klap. En de stok op gaat ze met een trap. Nou. straf. Maar zij kan er toch ook niks aan